De tankauto reed zich vast onder een metrobrug en vatte vlam. De brandweer kon een ontploffing niet voorkomen. De auto werd volledig vernietigd. Op beeld is te zien dat bij de explosie een enorme vuurbal opsteeg. Bij een ziekenhuis in de buurt stortte een deel van het dak in. Mogelijk moeten patiënten worden geëvacueerd. Bij een nieuwe Russische aanval op de Oekraïnse stad Gerson... zijn zeker vijf doden en twintig gewonden gevallen, zegt de Oekraïnse regering. De zuidelijke stad Gerson werd onlangs bevrijd na een maandenlange bezetting. Russische troepen zijn uit de stad verdreven, maar zitten nog vlakbij... en voeren regelmatig beschietingen uit. In Utrecht is vanmorgen iemand op een begraafplaats in een diepe put gevallen. Het slachtoffer viel naar schatting 5 meter naar beneden. Een specialistisch team van de brandweer heeft hem of haar weten te bevrijden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. RTV Utrecht meldt dat het gaat om een put bij of in een grafheuvel in het midden van de begraafplaats Soestbergen. Bij een ongeluk op een provinciale weg bij Oosterwolde in Friesland zijn vannacht twee mannen om het leven gekomen. De mannen van 27 en 26 zaten in de auto bij een man van 36. De bestuurder raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde kort na middernacht. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste op een boom. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe zon. De maxima liggen tussen 9 en 12 graden en de zuidwestenwind neemt in kracht af. Kerstavond verloopt droog, maar komende nacht kan het licht regenen. Morgen kerstdag, begin droog, later volgt vanuit het zuiden regen. En het wordt morgen opnieuw maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging.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 ZFM. days of heartbreak If I ever let you go What can I say? Without you I'm just a shade of someone you still know Tracing back our steps Trying to find our way When it never ends Turning to enemies Lying in our beds Our head is miles ahead I'm skipping to the end oh, I think I would love chest, just take it All the breath in my lungs just wasted Cause I think I would lose my mind If I would something now I've never tried to create luxurious from music ZFM.